Beck sprak de massa toe vanaf de plek waar Martin Luther King precies 47 jaar geleden zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield. De zwarte leiders zijn er woedend over en spreken van een provocatie. Op de Noordzee is voor de kust van Bloemendaal een boot van de reddingsbrigade omgeslagen. Een van de zes opvarenden overleed later aan de gevolgen van een hartaanval. Aan boord waren twee ervaren leden van de reddingsbrigade en vier ambtenaren van de gemeente Bloemendaal die een werkbezoek aan de reddingsbrigade brachten. De boot sloeg om in zwaar weer. Het KLPD onderzoekt het ongeluk. De eerste etappe van de Vuelta is gewonnen door HTC Columbia. De eerste rit in de Ronde van Spanje was een ploegentijdrit in de avond door de straten van Sevilla. Rabobank werd 18e op 36 seconden. De rode trui is morgen voor Mark Cavendish van HTC Columbia. Hij kwam als eerste van zijn ploegen over de streep. Morgen gaat de Vuelta richting Marbella. De Zweedse voetballers Zlatan Ibrahimovic gaat zoals verwacht naar AC Milan. Milan is het eens geworden met FC Barcelona over de overgang van de spits. Komend seizoen huurt Milan Ibrahimovic van Barcelona. Daarna kan de club uit Milaan hem overnemen voor 24 miljoen euro. De Zweed ging vorige zomer nog voor 45 miljoen van Inter naar Barcelona. De 28-jarige Ibrahimovic speelde eerder ook nog voor Juventus, Ajax en Malmö. Met zijn komst naar Milan groeit de kans dat Klaas-Jan Huntelaar vertrekt naar de Duitse club Schalke 04. De clubs zijn dat al eens geworden, maar Huntelaar en Schalke nog niet. Het weer, vannacht aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer.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 I can really use a wish right now, wish right now.